Goedemorgen, ik ben Thomas en oh, mijn stem kraakt ook wel. Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de plek in Den Haag waar afgelopen weekend een flat instortte na een explosie... is nog een slachtoffer gevonden. De teller staat nu op 6. Daarvan zijn er vier geïdentificeerd. Het gaat om een man van 45, een meisje van 17, een vrouw van 41 en een man van 31. Er is nog een heleboel onduidelijk over de explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Het Openbaar Ministerie denkt aan een misdrijf. De politie vraagt aan mensen of ze misschien iets verdachts hebben gezien. Daarnaast wil de recherche het ook graag weten... wanneer iemand zich na het moment van de explosie... bijvoorbeeld vreemd gedroeg, brandwonden heeft of naar brand rook. Alle informatie is meer dan welkom. Er zijn inmiddels tientallen tips binnengekomen over onder meer een auto die hard wegscheurde na de explosie. Het kan zijn dat je vanaf vandaag van de weg wordt geplukt... als je vanuit België of Duitsland ons land in wil rijden. De marechaussee begint met grenscontroles. Het kabinet heeft die ingevoerd om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan. Bij verschillende grensovergangen worden steekproeven gehouden. Auto's worden dan vanaf de weg naar een controlepost gestuurd. Geert Wilders is op bezoek in Israël. Hij heeft daar gesproken met de minister van Innovatie. Later vandaag gaat de PVV-leider kijken bij de illegale nederzettingen... op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. De partij van premier Netanyahu heeft Wilders uitgenodigd. En Max Verstappen gaat in Rwanda aan de slag met jonge coureurs. Hij doet dit als een soort taakstraf. Die kreeg hij eerder dit jaar opgelegd omdat hij het F-woord gebruikte tijdens een persconferentie. As soon as I went into qualifying, I knew the car was fucked. Let's watch our language going forward. So I think it already just starts with not broadcasting it. Ja, het woordje fucked had hij volgens de Formule 1-organisatie niet mogen zeggen. En daarom moet hij de jeugdtak van de racebond van Rwanda gaan helpen. In dat land is volgende week de prijzenceremonie van de F1. De Verstappen krijgt er ook zijn vierde wereldtitel uitgereikt. En het weer nog een frisse dag met wind, veel grijs en regen of motregen. Het wordt 5 tot max 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag is een zesde dodelijk slachtoffer gevonden onder het puin. De identiteit van vier slachtoffers van de explosie in een portiekflat zijn al bekend. Het gaat om een man van 45, een meisje van 17 en een vrouw van 41, allemaal uit Den Haag. En ook een man van 31 uit Voorburg kwam om. De Koninklijke Marechaussee begint vandaag met extra grenscontroles. Die voert het kabinet in om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan. Bij meerdere grensovergangen worden steekproeven gehouden. De politie in Amsterdam heeft gisteravond op straat een man gevonden...